uur. Juri met het NOS-journaal. Enkele honderden fans hebben afscheid genomen van de overleden zanger Koos Alberts... in Leusden bij Amersfoort. Daar konden ze tussen 6 en 8 uur vanavond langs de kist lopen... terwijl er nummers van de zanger werden gedraaid. Koos Alberts overleed vorige week op 71-jarige leeftijd. Morgen wordt hij in besloten kring gecremeerd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de Russische poging om de OPCW in Den Haag te hacken heel ernstig. De openbaarmaking van de Russische hackoperatie vandaag noemt hij een heel helder diplomatiek signaal. Premier Rutte denkt dat Moskou geen leuke dag heeft. Het feit dat de militaire inlichtingendienst MIVD het verijdelen van de hek naar buiten brengt... laat volgens Rutte zien dat we er met z'n allen klaar mee zijn. Er zijn volgens Rutte allerlei vervolgacties denkbaar, maar daar wil hij niet over speculeren. De benoeming van Brad Kavanaugh als rechter in het Amerikaanse Hoge Rechtshof is een stap dichterbij gekomen. Het extra FBI-onderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag in zijn jeugd heeft volgens republikeinse senatoren niets belastend opgeleverd. Twee van de drie republikeinen die nog twijfelden zouden nu bereid zijn voor Kavanaugh te stemmen. Daardoor zou er een meerderheid zijn in de Senaat die waarschijnlijk zaterdag stemt over zijn kandidatuur. Een Nederlander van 24 jaar is op de Duitse autobaan tegen een vrachtwagen gebotst. Hij reed onder invloed van drugs zonder rijbewijs in een busje dat vol lag met zwaar vuurwerk. Toen de Duitse politie aankwam was de man op de vluchtstrook bezig zoveel mogelijk van het illegale vuurwerk in de bosjes te gooien. Het ongeluk in Duitsland gebeurde bij Geesten, net over de, Drent, de grens bij Drenthe. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, 20 tot 22 graden wordt het dan. Zaterdag kan het lokaal 24 graden worden. En zondag is het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.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 Dat heb je toch meestal ergens in de ochtend klaar. Ja, dat, dat, had, dat zou ik ook klaar moeten hebben. Alleen, ik had nog niet rekening gehouden met de factor tijd. er is vandaag zoiets als dat ik er nog een beetje een haastklus tussendoor had. En ik wist ook niet of, of ik dat allemaal helemaal kon redden om 8 uur vanavond om hier te zijn. Dus ik had iets klaargezet. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat is inmiddels, eh, als ik hier naar het systeem kijk, niet gebeurd. Dus uh, er zijn nog een aantal mensen die iets eh, gaan, ervan gaan lusten. Maar goed, de tijdfactor zat gelukkig mee. Dus er is alsnog een reguliere uitzending vanavond hier in dit, in dit Want anders was het gewoon... Was het gewoon... Stil geweest. <laughs> ja, ik zeg het maar even. Functionele stilte dus. Even voor de mensen thuis die denken van wat gaat hij nou allemaal doen. Maar dan was dat dus gewoon eh, geen radioprogramma geweest. Helemaal niks op die radio. Ach, eh, gewoon tot tien uur eh, vanavond helemaal ja, een stilte. Is niet de bedoeling, gaat ook niet gebeuren. States Republic, daar begon het, eh, deze uitzending van 4 oktober mee. Ehm, inmiddels is eh, de single al eh, een beetje gereikt tot nou ja, het, het zuidoosten van Azië. Dat lees ik hier toevallig. Is wel heel erg bijzonder. Het gaat dus hem voor de wind. Corian Draaf en Bart Jansen, dat zijn eigenlijk de, de krachten van States Republic. En inmiddels gaat het eigenlijk niet alleen in het zuidoosten van Azië... maar ook bijvoorbeeld heel specifiek voor Indonesië daar kunnen ze denk ik ook wel een beetje opbeurende muziek wel gebruiken, denk ik eerlijk gezegd. Zonder dat ik daar een, eh, een echt oordeel over geef. Maar eh, er zijn natuurlijk eh, zaken die ehm, belangrijker zijn dan muziek. ik zou bijna zeggen, ja, uh, help die mensen daar in Sulawesi gewoon een handje. En ga dan ook even zelf bedenken als het jouzelf zou overkomen. In welke situatie... Eh, eh, eh, dat je dan zelf in diezelfde situatie zit als die mensen daar. Dus dan wordt het toch wel een heel ander verhaal. Goed, daarachter... Of nou, nou ja, daarachter... Daar nu gaan wij... <laughs> ik zit een beetje over... ik ga helemaal over de kop. Ik stuiter van de ene kant naar de andere kant. Ik zal me even weer herpakken, vrienden. Eh, een eh, lijstje eh, die er zijn mag, mag ik wel stellen. En we gaan dus gewoon ook verder met het, met het welbekende lijstje. Want ja, er zijn dingen die nog gedraaid kunnen worden en moeten worden. En één ervan is deze, die is van Bloemeloes. Dat het nummer dat heet Umbrella in de Wind. longer give up my nights for art, it's sake. Like the lawn lily and the toad, like the dew on the meadow. on the radio. brachten ze dus deze single uit. A Real Road Song eh, van eh, Dandelion. En eh, Dandelion is bezig met een volgend album. Ik geloof nummer 2. En dat is ook een nummer waar... ja, dit is dus een nummer wat op dat album waarschijnlijk ook terug te vinden zal zijn. Umbrella in the Wind van Bloom Illusion. En die dame die heeft haar EP ook ergens rond die tijd uitgebracht. Rond mij. En eh, daar doen we het eh, nu een hele tijd mee. Eh, het, het, festivalseizoen is natuurlijk voorbij. Hoewel, als ik het, uh, de weersvooruitzichten mag geloven... Dan, wordt het morgen alweer een beetje in de richting van de 20. En dan schijnt het dit zaterdag nog een keer 24 graden te worden in het land. Nou, schiet maar maar lek. Maar dan kunnen er dus nog gewoon een buitenfestival plaatsvinden. Dus ja, ik zeg helemaal niks. Maar goed, het is toch al een vreemde zomer geweest. Eerlijk gezegd. dat je gewoon ja, je huis uitdreef. Zo warm was het. En eh, dan hebben de klimaatdeskundigen het alleen maar dat het nog erger gaat worden. Nou ja, eh, eh, ik zal het wel merken. Dus, ehm, deze dame komt ook. 18 november, Anke Timmer. En kom je dansen. love. Dus, eh, komt eh, volgende week eh, de nieuwe single van Colin eraan. All of My Days was nog een oud nummer van hem. Tenminste, het laatste nummer wat hij heeft uitgebracht. Maar ik, hij heeft er bezworen dat hij in ieder geval de nieuwe single zou aanleveren. Dus nou, ik ben benieuwd of dat allemaal gaat lukken. En de dame die ervoor is gewoon Nederlandstalig. Dat komt 18 november deze kant op. En dan horen we in ieder geval wat, wat, wat ze gaat doen. Anke Timmer heet ze. En ze komt geloof ik uit de buurt van Utrecht. Daar huis zij en eh, eh, dat, dat, is toch een redelijke muzikale stad, moet ik erbij zeggen. Want eh, we hebben één nieuw dingetje vandaag. En dat is de nieuwe single van Joe Marcius. Dus blijf gewoon luisteren. En dan hoor je hem vanzelf straks voorbij komen. Ehm, nu weer tijd voor andere zaken, vrienden. Want het is Juliet's Rainy Days Aren't Over. En dat is van Natalia Magdalena. was a painting made by blind man's head. She was a stone that was thrown down into the lake. And he, he was quite the same. promise oh so great about tomorrow that might come one day. And she lay down to sleep so impatiently. But before she woke up tomorrow. You think it would have been better to say sorry with a song. You try to fill the spaces in your little broken heart. Remember Eh, net als ik eh, ook een eh, radioprogramma. Maar dat is meer geschoeid op zeg maar een beetje de gouden ouwe. En daar moet hij dan wat feitjes over vertellen. Dat doet Thomas in zijn vrije tijd. En anders is hij gewoon muzikant. Hij heet die T.B. Florissen. En dit was een nummer, A Different Man een beetje op eh, mijn eh, lijf eh, geschreven. En bovendien, ja, hij voldoet daaraan wat, waar ik me uitstekend in herken. Ik ben iemand die van uitstelgedrag houdt. Maar op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan. En dan moet je iets doen. En als je het gedaan hebt, dan voel je je ineens... Ja, geweldig. Een andere man. Dus dat heeft daarmee te maken. Dus ik draai hem weer. heeft ook een beetje weer met Thomas zelf te maken. Want hij is nu bezig met een, met album. Dus kennelijk heeft hij van het <laughs> uitstelgedrag toch eh, er is hij erachter gekomen van... Eh, ja, nou kan het niet meer blijven liggen, ga ik maar toch eh, iets doen. Daarvoor Natalia Magdalena en Julius Raining Days Aren't Over. Leuk is bij deze dat dit nummer oorspronkelijk is geschreven door Michel Ebbe... maar die dacht Weet je wat? Ik laat het eh, over aan de dame. Gebeurt wel eens regelmatig. Mark Knopfler heeft eh, bijvoorbeeld Private Dancer overgelaten aan Tina Turner. om maar wat eh, te, te noemen. Dus, dus ja, dat, dat, dat zegt al genoeg. En dat heeft Michel Ebbe dus ook gedaan. blokje van twee. Michel zelf hoor je achter dit nummer van Brechtje. Sanne Lacour. dat nummer dat heet Got To Go. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. Emma needs her freedom like a poet longs for pain. Like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever it's in. Emma knows the distance slowly grows. From within. Now Emma thinks I'm crazy Says that I'm confused. And my love's to fight, she knows she won't lose. I must build her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters hiding in a word. Cause Emma needs her secrets like birds need the sky like a baby needs to cry. And my clothes more friendly with every season turn. Cause Emma's met a bitter end and she knows and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never see. Look at my pores Them by myself. Well, it's never too samen met eh, Graveltown hebben ze vorige week eh, ergens in Rotterdam-Noord... hebben eh, nog een buurtfeest opgeluisterd. En dit was een nummer van hemzelf. Emma's Diary, Got To Go hoorde je daarvoor van Brechtje Sanne dat Het nummer wat Michel ook geschreven heeft. Dit is Kalulu en Heartburning. Into the arms of your heart. Ignore piekeren met de wereld op zijn kop. Ja, eh, dat was duidelijk. Eh, maar Jan is eh, samen met onder meer met Johan Fransen daar flink mee bezig geweest. Dit is het nieuwe materiaal. Ze zijn dus eigenlijk weer terug van weg geweest. Daarvoor hoorden we Kalulu, heet, heet zij Heartburning. En de EP komt eraan. Dat, de EP heet Coats. deze dame... As We Speak gaat bezig haar EP Waves presenteren. En dat doet ze in de OT301. En daar vindt het plaats, het feestje. Dit is het nummer wat eh, ook op single is. You and Me. I drive on this endless road. I know I waren de eh, mannen van Maggie Brown. En eh, dat bracht de tijd alweer eh, op uh, drie, bijna drie minuten voor tien. drie minuten voor acht, negen. Doper, wat dat is de tijd. Drie minuten voor negen. Ja, oké. Okay. Eh, <laughs> schiet mij maar leeg. Ik denk dat het allemaal te maken heeft met Werelddierendag of zo. Dat, dat, dat een biologische klok een beetje, <laughs> een beetje van, eh, van slag af is. Ehm, daarvoor hoorden we trouwens ook nog een, eh, een, een, dame aan het woord. Dat was Dita. Dat was ik ook nog... vergeten te vertellen, maar zij gaat vanavond haar EP Waves presenteren op de Overtoom in de OT301. Dat staat ook voor Overtoom. Voor de mensen die dat eh, denken van eh, waar staat dat dan voor? Nou, daarvoor. Ehm, goed, eh, dan is er nog een bericht. Of ja, ik moet het eigenlijk zeggen. Want Hanneke Laura die gaat eh, dit weekend spelen bij een eh, buurtfestival. afgelopen eh, weekend heeft ze dat gedaan... waar ook Michel Ebbe en consorten hebben gespeeld. maar dat, dat was in Rotterdam. Maar dit is in haar eigen stad Den Haag. Bos gaat los, heet dat festival. En daar is zij dus te horen en te zien. En dit is een nummer wat ook misschien gespeeld gaat worden.